Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland heeft contact met 14 mensen met een Nederlandse link in de Gazastrook. Eerder waren dat er minder, maar er hebben zich nieuwe mensen gemeld... zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De 16 Nederlanders die gisteren vanuit Gaza de grens overstaken naar Egypte... vliegen morgen naar huis. Ze zijn nu bij de Nederlandse ambassade in Cairo. De helft van het donorzaad in ons land komt uit het buitenland. Dat heeft de Volkskrant uitgezocht. De Vereniging voor Gynaecologen maakt zich zorgen. Het sperma van dezelfde donoren wordt wereldwijd gebruikt. En daardoor kunnen er mogelijk honderden kinderen rondlopen. En voor die kinderen is het lastig om de identiteit van hun donor te achterhalen. De piloot van een klein sportvliegtuigje in Amerika heeft een noodlanding moeten maken... op de meest ellendige plek die je kunt bedenken. Hij crashte midden in een moerasgebied in Florida. Hij kon niet om hulp roepen omdat zijn toestel bijna helemaal onder water lag. De man lag acht uur op de vleugels te wachten tussen de alligators en muggen tot hij eindelijk werd gevonden. En door storm Kieran zijn er vandaag nog wat problemen in het land. Op sommige wegen liggen grote plassen water. En in Breda is een appartementencomplex ontruimd door een brand. Die ontstond door de wateroverlast. De schade in de bossen lijkt mee te vallen. Maar de boswachter van het Kralingse Bos in Rotterdam vraagt mensen om nog even niet langs te komen. Het hele bos ligt vol. Letterlijk. Dus alles wat op paden ligt, dan gaan we proberen vrij te maken. En eh, ja, als je wil gaan wandelen of rijden, doe alsjeblieft even na het weekend. Want dan, eh, dan kunnen we het op gaan ruimen en dan, eh, ja, dan is het wat veiliger. De schade van de storm is een stuk kleiner dan die van storm Polly in juli, zegt Staatsbosbeheer. Het weer dan nog, vanmiddag wat vaker droog, af en toe een klein zonnetje landinwaarts. Vooral in het westen en noorden kans op een bui. Het is 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk met meerdere auto's op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Amsterdam Sloot. Er staat 6 kilometer file met een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht voor bergingswerkzaamheden. Daardoor ook file op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Badhoevedorp een kwartier vertraging. Je kan omrijden via de A5 voor de problemen op de A4.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 Sure what I see, you don't fuck with me. Are you telling me? lifestyles. You'll see Venus and Serena in the Wimbledon arena. And I can Uncle Charlie, you don't be me foolish. You don't know what you're doing. You don't know what you lost until she's gone.